Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de schip voor de kust van Italië zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Ook zouden er mensen in zee zijn gesprongen. Het luxe cruiseschip, de Costa Concordia, liep vast op een zandbank in de Tireense zee bij het eiland Giglio en maakt water. Er waren tussen de 4000 en 5000 mensen aan boord. Volgens Italiaanse media zijn nog niet alle mensen geëvacueerd. De meeste opvarenden zijn met reddingsboten naar Giglio gebracht, waar ze worden opgevangen in hotels, scholen en een kerk. De bijna 300 meter lange Costa Concordia was gisteravond vanuit de stad Civitavecchia vertrokken voor een cruise over de Middellandse Zee. In een passagierstrein in Duitsland zijn een dode en twee gewonden gevallen toen de trein inreed op een kudde koeien. De trein was onderweg van het eiland Sylt naar Hamburg. Toen de machinist de kudde zag probeerde hij nog een noodstop te maken, maar dat lukte niet. Het voorste deel van de trein ontspoorde. Het Louvre heeft een schilderij van de Frans-Nederlandse schilder Jan Maalwaal aangeschaft voor 7,8 miljoen euro. Volgens het museum in Parijs is het werk van de middeleeuwse schilder een van de belangrijkste aanwinsten van de laatste 50 jaar. Op het schilderij is een zittende Christus te zien, ondersteund door de heilige Johannes. Over de verkoop is 12 jaar onderhandeld. Er waren twijfels over de eigendomsrechten. De vorige eigenaar had het schilderij in 1985 voor een paar honderd Franse frank gekocht van een priester die het geld nodig had om zijn verwarming te laten repareren. De schilder Maalwaal werd rond 1365 geboren in Nijmegen en overleed in 1415 in de Franse stad Dijon. Het weer bewolkt met af en toe opklaring. In het binnenland temperaturen tegen het vriespunt. Aan zee een graad of 4. Ook overdag veel bewolking, af en toe zon.